Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft negen van zijn eigen soldaten gearresteerd. De soldaten worden verdacht van mishandeling en verkrachting van een Palestijnse gevangene. Het kwam volgens The Times of Israel aan het licht... toen het slachtoffer bij een ziekenhuisbezoek duidelijk zichtbare tekenen van verkrachting had. De arrestatie van de Israëlische soldaten heeft tot woede geleid bij ultrarechtse Israëliërs. Die bestormden gisteren daarom een militaire basis om hun steun voor het leger te uiten. In de haven van Vlissingen heeft de douane ruim 1000 kilo kook gevonden. Gebeurde tijdens een controle. De drugs zaten verstopt in een lading bananen en was onderweg naar Ecuador, eh, vanuit Ecuador naar Duitsland, zegt het OM. De kook heeft een straatwaarde van bijna 80 miljoen euro. De Amerikaanse turnsters hebben goud gepakt in de teamfinale van de meerkamp. De gouden plak is extra bijzonder voor Simone Biles, die ook onderdeel is van de ploeg. Bij de vorige Spelen in Tokio kreeg ze last van mentale problemen en van de twisties... waarbij je tijdens het draaien in de lucht opeens niet meer weet waar je bent. So I was trying a two and a half and I ended up doing a one and a half. Just got a little bit lost in the air. We should be out here having fun and sometimes that's not the case. It's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are. Inmiddels gaat het weer beter met haar en staat ze nu dus op de hoogste treden van het Olympische podium. En de vraag naar campers neemt de laatste tijd enorm toe. Ook onder jongeren. Het aantal campers in Nederland is sinds 2010 zelfs bijna verdrievoudigd, meldt ABN AMRO. En dat gaat ten koste van de caravan. Deze camper-eigenaren snappen die populariteit wel. Ja, zeker. Het, is uh, vrijheid, blijheid eigenlijk. Hè? Hoe lang is die meneer? Die is 7,56 meter. 56. Het, is een, uh, het is een oude camper met een jonge eigenaar. En daar kan je gewoon zelf nog leuk mee knutselen. Dat doe je niet met een eh, eh, camper van een Tom. Grote koelkast ook. Daar staan een paar biertjes in, cola. Lekker biertje erbij en eh, genieten, zeker weten. In Nederland zijn vooral tweedehands campers in trek... vanwege de hoge aanschafbelasting op nieuwe modellen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het wat bewolkter. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En de barbecue kan aan, want het is gemiddeld 26 graden.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 Eh, Sander die, ja, die moet morgen weer vroeg paraat zijn op zijn werk. Dus die heeft gevraagd of ik een aantal verzoekjes het eerste uur wil draaien. Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Sander, en je hebt ook gevraagd om de Carpenters. Nou, hoe kan het bestaan? Want ik ben daar ook een grote fan van. is hier bloedwarm in de studio. Dus ik kan, uh, kan het niet hebben over een renige, uh, eh, regenachtige dag. Regenachtige maandag. Maar de zingende is wel over.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 Volgens ook prachtig. Crosby, Stills en Nash. Helplessly Hoping. his spirit he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. endlessly helping himself to her bad dreams. He worries, did he hear a goodbye? God for left her hopes and dreams like a refugee. Just as her father came across the sea. onmiskenbaar, luisteraars, de Eagles natuurlijk. Is het toch een geweldige band en kunnen die mannen geweldig spelen en zingen. Altijd een eh, genot om naar te luisteren, althans wat mij betreft. Ik hoop eh, dat u het ook mooi vindt. daar ga ik vanuit eigenlijk hoor. ja, Eagles, eh, ze draaien niet alleen maar Hotel California, daar logeren ze misschien dan wel. Maar ze zingen van alles, gelukkig maar. en de Tremolo's. Silence is golden. luisteraars, heeft u wel eens de hik gehad? Nou, mijn platenspeler, of mijn platenspeler, het is een cd-speler, dus geen platenspeler. Maar mijn cd-speler of de cd-speler die hier in de studio eh, staat, een van de twee, ja, die had ik. Nou, u heeft het kunnen horen. Jammer van het, eh, van het liedje Silence is Golden. Laat ik er maar niet meer over spreken hoor, want eh, spreken is zilver, maar zwijgen is, is goud. En meer dan woorden kunnen we er niet van wijden.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 En dan heb ik het over eh, Darling Be Home Soon. Come and talk of all the things we Got our funny little ways while we have a few minutes to breathe. And I know that it's time you must leave. So, darling, be home soon. Darling, be home I couldn't dare to wait an extra minute if you don't. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I toddled for the great relief of having you to talk. Als u eh, Facebook vriend met me bent, dan eh, kunt u via Messenger gewoon een eh, verzoekje indienen. En als ik hem heb, dan draai ik hem graag voor u. To talk to. Someone loves you. Someone loves you, someone who really loves you, someone when someone really loves you, someone that's when your life begins. Once I was loved. someone loves you. Someone is ook zo. Als iemand jou lief heeft, dan, eh, dan begint je leven pas. Dat zongen ze eigenlijk. Nou ja, ik, eh, ik ben zelf eh, momenteel de standing alone, zeg maar. Oftewel alleenstaand. Maar ik heb het best naar mijn zin, hoor. Ik heb mijn werk, ik heb mijn fotografie en mijn, mijn journalistiek. Ik ben nog ZZP'er als journalist bij Niels.nl, luisteraars. Ja. En nou ja, dat houdt me bezig. En als je dan alleen bent, ja, kan ook wel lekker zijn. Dan kan je gewoon eh, eh, dingen regelen die jij wil. Eh, als ze lopen. Nou, dat is ook, kan ook best wel prettig zijn, moet ik eerlijk zeggen hoor.